12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie kan met een storing bij het landelijke nummer 0900 8844. Het advies is om op een later moment terug te bellen. Gisteren was er ook al een storing bij het politienummer. 112 voor noodgevallen is wel gewoon bereikbaar. De GGD's en laboratoria zijn nog niet klaar voor een mogelijke tweede coronagolf. Dat is de conclusie van de inspectie Gezondheidszorg. Die noemt de uitbreiding die nog nodig is een enorme opgave. Er moeten tienduizenden testen per dag bijkomen, al dus de inspectie. Die mensen oproept zich alleen te laten testen als ze echt klachten hebben. Frank de Boer is kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Dat is door de KNVB bevestigd aan de NOS. Of de bond ook met andere kandidaten praat is onduidelijk. Op 7 oktober speelt het Nederlands elftal weer een oefenwedstrijd tegen Mexico. De KNWB wil voor die datum de opvolger presenteren van Ronald Koeman... die naar Barcelona is vertrokken. En Feyenoord gaat door met het ontwikkelen van een nieuw stadion aan de Maas. Dat heeft de Rotterdamse voetbalclub vandaag laten weten. Architectenbureau OMA gaat de komende maanden het technisch ontwerp verder uitwerken. Mede door de, <clears throat> door de coronacrisis en de gestegen bouwkosten waren de plannen lange tijd onzeker. Het project kost 444 miljoen euro. Daarmee wordt het een van de duurste stadions in Europa. Eind 2021 moet duidelijk zijn of er genoeg investeerders zijn... en of het stadion voor 63.000 toeschouwers er echt gaat komen. De technische staf van Vitesse is flink uitgedund door een uitbraak van het coronavirus. Acht stafleden zijn positief getest, onder wie de hoofdtrainer en twee assistenttrainers. Er zijn geen spelers positief getest. De trainingen gaan door, net als de wedstrijd komende zaterdag thuis tegen Sparta. Dan zit de technisch directeur als coach op de bank.